Dit is Onderduid Nederwit met het NOS-journaal. De situatie in Ivoorkust is onduidelijk. Alles leek vandaag te wijzen op een overgave van zittend president Bakbo. Volgens de VN en Frankrijk zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Maar vanavond sprak Bakbo in een telefoongesprek op de Franse tv tegen dat hij onderhandelt over de voorwaarden voor zijn vertrek. Hij zei ook dat hij zichzelf nog altijd beschouwt als winnaar van de verkiezingen in november. De aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag wil een onderzoek naar een massamoord in Ivoorkust. Volgens de hoofdaanklager zijn in de stad Douekoué mogelijk misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Hulporganisaties zeggen dat er vorige week ongeveer duizend mensen zijn verdwenen of gedood. Minister Schippers vindt dat vrouwen de mogelijkheid moeten krijgen om hun eicellen te laten invriezen, ook als daar geen strikt medische reden voor is. Ze volgt een advies van beroepsverenigingen voor gynaecologen en embryologen. Vrouwen kunnen dan toch zwanger worden als ze niet meer vruchtbaar zijn. De leeftijdsgrens voor het terugplaatsen van eicellen moet 45 jaar worden. In Amsterdam zien 71 ouders van leerlingen van een islamitische middelbare school toch af van thuisonderwijs. Ze hadden dat plan opgevat omdat de school moet sluiten vanwege ondermaats onderwijs. De ouders zagen af van thuisonderwijs na gesprekken met wethouder Ascher. Negen gezinnen houden vast aan het plan om hun kinderen zelf les te geven. De regering van Ecuador heeft de Amerikaanse ambassadeur opdracht gegeven het land zo snel mogelijk te verlaten. Ambassadeur Heather Hodges is persona non grata wegens een publicatie van Wikileaks. Haar handtekening staat onder documenten waarin hoge politiefunctionarissen worden beticht van corruptie. In de Champions League heeft Real Madrid in eigen huis Tottenham Hotspur met 4-0 verslagen. Schalke 04 won in Milaan met 5-2 van Inter Milaan, dat vorig jaar de Champions League won. En dan het weer. Het is overwegend droog en het wordt 8 graden. De komende ochtend is er in het noorden nog kans op een bui. Daarna blijft het droog en komt de zon door. Het wordt 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg.